dat tussen Vlieland en Terschelling voer, zijn een automatisch vuurwapen en munitie gevonden. De eigenaar van het jacht is een Amerikaan van 67. Hij zei dat hij via Europa naar Azië wil varen en dat hij zich wil kunnen verweren tegen piraten. Het wapen en de munitie zijn in beslag genomen. De Amerikaan kreeg een boete van 1200 euro. Toen hij die had betaald mocht hij verder varen met zijn 30 meter lange jacht. China wordt geconfronteerd met de zwaarste overstromingen in meer dan 10 jaar. Dit jaar zijn daardoor al 700 mensen om het leven gekomen. Er zijn ongeveer 350 vermisten. De overstromingen van dit jaar hebben voor 16 miljard euro schade aangericht. 18 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Driekwart van het land is door het noodweer getroffen. In 25 rivieren heeft het water een recordstand bereikt. In 1998 kwamen ruim 4000 mensen in China om door noodweer. De Duitse justitie heeft het onderzoek tegen aartsbisschop Zollitsch van Freiburg gestaakt. Zollitsch, die ook voorzitter is van de Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie, werd verdacht van medeplichtigheid bij seksueel misbruik in de jaren 60. De aanklacht was ingediend door een man die zei dat hij het slachtoffer was geweest van misbruik door een priester. Zollitsch was verantwoordelijk voor diens aanstelling, terwijl hij geweten zou hebben dat de priester zich al eerder aan misbruik schuldig had gemaakt. Justitie heeft voor die beschuldiging geen grond gevonden. Op Tessel is een parachutiste verongelukt. Het was een militaire leerling parachutiste. Ze maakte tijdens een cursus haar vijfde sprong en kwam, kwam bij de landing verkeerd neer. Ze had de sprong gemaakt bij Paracentrum Tessel in de Koksdorp. Het weer, veel bewolking en in het zuidoosten regen. Vanavond trekt de regen naar het noordoosten en wordt het vanuit het zuiden weer droog. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op een bui. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. E. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhits. zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener.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 Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk infusion, a fly illusion shit coasting on the rhythm you cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that.